spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De continuïteit bij de Belastingdienst is niet in gevaar. Dat heeft staatssecretaris Wiebes gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Volgens de Vereniging van Hogere Ambtenaren leidt de vertrekregeling die uit de hand is gelopen tot een leegloop bij de Belastingdienst. Van de 30.000 medewerkers zouden er 7.000 vertrekken. Daardoor kan het werk volgens de vakbond in gevaar komen. Maar Wiebes ruimt het aantal vertrekkers op 3.500. Kamerleden maken zich zorgen over de onrust onder het personeel van de dienst. En Wiebes erkent dat het vertrouwen moet worden hersteld. De nabestaanden van Mitch Henriquez zijn boos over de disciplinaire straffen die vier van de vijf betrokken agenten hebben gekregen. Ze vinden die te licht. Twee van de agenten krijgen voorwaardelijk ontslag, twee anderen een schriftelijke berisping. Ze worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Mitch Henriquez overleed vorig jaar doordat van Kamerlid van Klaver om de vrijheid van meningsuiting te verruimen gaat het niet halen. Hij wil groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie uit het wetboek van strafrecht schrappen. Van Klaveren kreeg alleen de volledige steun van zijn voormalige partij, de PVV. De VVD veegt het voorstel niet helemaal van tafel. Het VVD-Kamerlid Taverne ziet wel argumenten om het artikel over groepsbelediging te schrappen. Maar hij zegt dat hij nog niet definitief heeft besloten. En de wereldtitel Damme is naar Roel Boomstra gegaan. Hij besliste de tweekamp met Jan Groenendijk door zijn vierde overwinning in tien partijen te winnen. Eh, dat is een overwinning en hij is nu niet meer in te halen. Remise was al genoeg geweest. Boomstra 23, is de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds 1984. Toen won Harm Wiersma. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon, vooral in Zeeland en Limburg. Op andere plaatsen wolkenvelden en nevel. Tussen graad of 9. Morgen af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is helemaal dicht na een ongeluk. Tussen Leidsdam en Hoogmade staat het verkeer stil over 9 kilometer. Omrijden kan over de A44 langs Wassenaar. Tot zover de verkeers.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 We beginnen met Mud en Tiger Feet en daarna Mr. Ragamuffin Man van Manfred Man. En nog heel veel meer en heel veel leuks. Veel plezier. should be Een van de zeer vele hits van Manfred Mann, Mr. Ragamuffin Man was dit. En dat kwam uit het jaar 1969. En we begonnen met Mud uit 1974, eh, de tweede succesvolle single na Dynamite. Dat was Tiger Feet. We gaan naar 1991 naar het LP Stars van Simply Red. En die haalde in Engeland alleen al de status van 12 keer Platinum Platina. Oké, we draaien het titelnummer Stars. van Simply Red. En dat heette dus Stars. Zo duidelijk is het wel. En dan zijn we nu toe aan Joey Dicer, Nederlandse zangeres. En we hebben in dit programma altijd een one-hit wonder. Die krijgen we straks ook. Eh, en tegen het einde van het programma. Maar je kunt Joey Dicer daar ook onder eh, brengen natuurlijk als one-hit wonder. Ze heeft heel veel in de achtergrondkoortjes gezeten. Maar haar enige solo-hit was A 100 Years. Een top 100 hit uit 1975. The other day I felt so young But now you made me hundred years If you turn round Look what you've done You see my eyes, you see my tears. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love. I saw. You disappeared without goodbye, knowing so well you'd made me cry. But troubles you could never face, so you just left an empty place. My friends all say, don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love track still my song. Joey Dizer en 100 Years. En dan gaan we nu luisteren naar de echtgenoot van Rina Lotters. Een voormalig eh, eh, schoonheidskoningin uit Nederland. En de echtgenoot van Rina, dat was natuurlijk Chubby Checker en dat is hij nog altijd. Eh, deze plaat die stond in 1963 in de top 10 van het programma Tijd voor Teenagers. Dan moet je wel behoorlijk oud zijn als je dat nog weet. Hier is Lottie Low. so a lot. love, but all I do is sing her name. She gets the message just the same. talk. Cause fancy talk is for the birds. A kiss is worth a thousand words. <laughs> Hey, girl, I love you so. All together. Oh, Jawel, Low uit 1963 was dit. Ho, we gaan even rustig, rustig verder met de volgende plaat. Eh, die komt uit 19, eh, wat zal ik zeggen? Nee, het is zelfs 2000. 2001 komt het album. Het eh, heette Reptile van Eric Clapton. En van het album gaan we spelen Got You On My Mind. Reptile van Eric Clapton was dit Got You On My Mind. En dan zijn we weer toe aan eh, de Beatles. Twee tracks van het album uh, Revolver. En dat komt uit 1966. Twee nummers. één geschreven door John. Het gaat over een LSD-trip die ze hadden met Peter Fonda en The Birds. En daarna het nummer geschreven door Paul. En zijn inspiratie kwam van het nummer van The Love and Spoonful, Daydream. The Beatles met She Said, She Said en Good Day Sunshine. to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. said you don't understand why Na Good Day Sunshine en She Said, She Said van het album Revolver van de Beatles... kregen we een ander album, Super Trooper van ABBA... met het nummer Me and I. In de jaren 60 bracht het label Atlantic eh, verzamelalbums... onder de titel This Is Soul. En die waren echt geweldig. En op eh, nummer 1 van die album stond ook een uitvoering van Eddie Floyd van Knock on Wood. Wood. En eh, dat bracht hij ook uit op een album. Eh, met dezelfde naam Eddie Floyd, 1967. We gaan naar het jaar 1974. Want toen had je in Zaire had je de Rumble in the Jungle. In de plaats Kinshasa een boksgevecht. Tussen eh, Cassius Clay, ofwel Muhammad Ali en George Foreman. En Johnny Wakelin dacht, daar ga ik eens even een muzikaal slaatje uitslaan. Dus hij had een plaat opgenomen met de titel Black Superman... En dat werd toch niet helemaal wat hij ervan dacht. Maar in 1976 had hij wel een grote hit, Johnny Wakelin met In Zaire. Earth, Wind and Fire. Dat was het nummer Fantasy. En eh, dat was uit het jaar 1977. We zijn toe aan de One Hit Wonder. We hadden er in dit uur al één, Joey Dicer. Maar deze komt uit Amerika. En eh, uit het jaar 1971. De duo Brewer and Shipley. One Toke Over the Line. choose to make a part of Shipley en One Toke Over the Line. En het was een eh, top 100, nee, een one-hit wonder uit 1971. We gaan nu wel naar een top 100 hit uit het jaar 1987. Fleetwood Mac, Big Love. Zo, we hebben geen tijd meer om een eh, hele vocale te doen. En daarom draaien we maar eens een b van eh, het eh, nummer Take 5 van Dave Brubeck. Tot, totdat Les Paul en Mary Ford zeggen, het is genoeg. Dit is de Unsquare Dance. Square Dance was in ieder geval kort genoeg om helemaal gedraaid te kunnen worden. En Les Paul en Mary Ford hadden daar ook geen bezwaar tegen. Zometeen eh, tussen 4 en 6 hebben we Hans. Waarschijnlijk helemaal in zijn eentje. Maar dat, eh, dat hoort u zometeen van Hans zelf nog wel. Ehm, twee uur lang Hans en daarna weer heel veel andere programma's. Allemaal live hier op deze daverende donderdag op ZFM. Eh, volgende week zijn we er weer met een bijzonder programma... want het is de laatste van dit jaar. Althans voor mij. En ehm, je hoort vanzelf wel wat het allemaal gaat worden. Een fijn weekend. Veel plezier met de radio. En eh, tot de volgende week. ZFM.